Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kom geen pintje pakken over de grens. Die oproep doen burgemeesters in België. Want daar zijn de cafés ook na vanavond nog open, terwijl ze in ons land vanavond voor een tijdje dichtgaan. De burgemeester van Lanaken, in de buurt van Maastricht, hoopt niet dat Nederlanders nu daar komen drinken. Er moest dan blijken dat daar inderdaad een water het fenomeen zich voordoet dat die Nederlanders hier massaal afzakken naar België om op uh, cafébezoek te gaan. Ten eerste, de cafés gaan hier ook toe om 23 uur. Twee, dan zullen we daartegen optreden. Het is wel de vraag hoe ze dan optreden, want het is een advies om niet die kant op te gaan. De Belgische burgemeester hoopt vooral dat ingrijpen helemaal niet nodig is. Alle verplaatsingen die kunnen vermeden worden over de grens moet je niet doen. Bij ons gaan de horeca vanavond om 10 uur dicht. Gisteravond was het op sommige plekken in Engeland al zover. Maar buiten sommige cafés was het feestje nog niet voorbij na sluitingstijd. Dit was in Liverpool. Liverpool is de grootste coronabrandhaard van het land. Er zijn dus veel Engelsen echt niet blij met de feestende studenten, zegt correspondent Tim de Wit. Ze stonden na het sluiten van de pubs nog heel lang op straat... tegen elkaar aan te hossen, te springen, te zingen. Nou, je hoorde het. Ongeveer alles dus wat je momenteel niet moet doen. Ja, luister je naar artsen, politici, de burgemeester van Liverpool... iedereen spreekt er eh, echt schande van vandaag. Burgemeester Halsema roept inwoners van Amsterdam op om feestjes te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisfeestjes of hossende menigte in parken. Volgens Halsema is het belangrijk om het coronavirus terug te dringen en zijn BOA's en agenten er streng op. Geen vuurwerkshow in Rotterdam met oud en nieuw. Volgens de stad is het onverantwoord om de drukbezochte shows in deze coronatijden door te laten gaan. Zelf vuurwerk afsteken mogen de Rotterdammers ook niet, want dat werd begin dit jaar al verboden. En het weer nog op de meeste plaatsen droog, alleen in Zeeland af en toe regen. In het oosten schijnt de zon. Het is zo'n 12 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen.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 Mag het licht uit? Zaterdag 24 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Er zijn ook evenementen in het donker, dus doe het licht uit en kijk op www.nachtvandenacht.nl. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM breekt de week.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 Burgemeester Halsema roept de inwoners van Amsterdam op om feestjes te melden. Volgens haar wordt er streng opgetreden als mensen in groepen samen gaan kleven. Het kabinet gaat mensen actief ontmoedigen om naar gebieden te reizen met een oranje reisadvies. Automobilisten worden via sociale media en navigatie-app Waze gewaarschuwd. NS maakt geen reclame meer voor tickets voor internationale treinverbindingen. Het weer. Morgen schijnt de zon geregeld. Alleen in Limburg en op de Wadden kan een buitje vallen. Met 12 graden en een stevige noordoostenwind is het vrij kil.